Door Almegens met het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail gaat alle stations in. Het bedrijf doet dat om de enorme toename van het aantal reizigers aan te kunnen. Na verwachting groeit station Amsterdam Centraal de komende 10 jaar van 180.000 naar 280.000 passagiers per dag. Een nog grotere groei wordt verwacht op Amsterdam-Amstel, Schiphol en Amsterdam-Zuid. De opknapbeurt is onderdeel van een groter project waarbij ProRail in het hele land investeert in de vernieuwing van het spoor. Het lijkt zo'n 40 grote bedrijven te lukken om uiterlijk in 2030 de helft minder CO2 uit te stoten met reizen. Dat schrijft een onderzoeksbureau in Delft. De bedrijven zoals de NS, Arcadis en Eneco willen de uitstoot beperken op gebied van woon-werkverkeer en zakenreizen. Dat gaan ze doen door over te stappen op elektrische leaseauto's, door het OV-gebruik te stimuleren en door het vliegverkeer te beperken. Hamburg heeft als eerste stad in Duitsland enkele straten verboden voor de meeste dieselauto's. Volgens de ANWB mogen alleen diesels gebouwd na 2014 nog door de straten rijden. In februari bepaalde de Duitse rechter dat steden rijverboden mogen instellen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De verwachting is dat meer steden in Duitsland met zulke maatregelen komen. Voor de tweede keer in korte tijd is een parfumwinkel in het nieuwe winkelcentrum Leidse Rijn doelwit geweest van een ramkraak. De eerste ramkraak was nog geen twaalf uur nadat de winkel twee weken geleden de deuren had geopend. En vannacht was het opnieuw raak. Een auto reed tegen de pui van de winkel waarna de dieven hun slag sloegen en er vandoor gingen. De politie kon ze achterhalen na een achtervolging. Twee verdachten zijn opgepakt, een derde is nog voortvluchtig.